Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het OM eist celstraffen tussen de anderhalf en twee jaar tegen drie mannen uit Amsterdam. Ze worden ervan verdacht begin april een handgranaat te hebben opgehangen... bij het supportershome van ADO Den Haag. Drietal is tussen de 18 en 21 jaar oud. Ze ontkennen elke betrokkenheid. En de handgranaat die op scherp stond... is door de explosieve opruimingsdienst weggehaald. Trekkers en andere zware voertuigen mogen niet meer massaal het Malieveld op... zoals tijdens het boerenprotest vorige week. Er zit een parkeergarage onder een deel van het veld... en die mag maar beperkt worden belast, zegt de gemeente. Een grote groepen mensen blijven wel welkom. Het dak zou enkele tienduizenden personen aan moeten kunnen, schrijft de gemeente. De Duitse politie heeft een mensenhandelaar opgepakt en overgeleverd aan Nederland. De man van 45, afkomstig uit Turkije, maakte deel uit van een groep mensensmokkelaars waartoe ook Saban B. behoorde. De man die nu is opgepakt werd vier jaar geleden veroordeeld voor mensenhandel, afpersing en wapenbezit, maar verdween spoorloos. De Duitse politie herkende hem bij een controle op het vliegveld in Düsseldorf. Hij moet nu alsnog zijn straf van 3,5 jaar cel in Nederland uitzitten... en een bedrag van 260.000 euro betalen. Jawed S., de man die vorige week werd veroordeeld tot 26 jaar en 8 maanden cel voor de aanslag op Amsterdam Centraal, gaat in hoger beroep. Tegen het parool zegt de advocaat van Jawed S. dat hij de maximale straf te hoog vindt. S. stak vorig jaar zomer twee Amerikaanse toeristen neer. Ze raakten zwaar gewond. En de politie heeft na de uitzending van tv-programma Opsporing verzocht gisteravond... ongeveer 20 tips binnengekregen over de moord op Martin Kok. De politie is op zoek naar een voortvluchtige Schotse crimineel. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadblogger en ex-crimineel Kok in Laren. Dat gebeurde drie jaar geleden.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 Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker.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 mais je t'écris quand même que je t'aime, l'aime Laisse-moi devenir ton amant, seul montagnard de tes monts blancs, de tous tes monts blancs. pas tous ces donjons. Moi je retourne chez ma maman. Oh, oh. Moi chez ma maman.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 mm, <laughs> chaka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit across the sky and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. 瞬こ drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds.